Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes plaatst de Belastingdienst onder curatele. Ook gaat een speciaal aangestelde commissie de besluitvorming bij de fiscus onderzoeken. Dat schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt met de maatregelen nadat hij vorige week onder vuur was komen te liggen... omdat de vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst veel duurder uitpakt dan was begroot. Wiebes wil met de maatregelen controle krijgen over de besluitvorming bij de Belastingdienst. Het aantal overvallen in Nederland is de afgelopen jaren flink afgenomen. Vooral bedrijven worden veel minder vaak overvallen. Dat komt door betere beveiliging en training van personeel, denken onderzoekers. Verder is de opsporing verbeterd en worden er zwaardere straffen opgelegd. Het aantal overvallen op woningen loopt minder hard terug. Daardoor is nu in vier van de tien gevallen een woning het doelwit van overvallers. Onderzoekers zijn bang dat het aantal nog kan stijgen als mensen door lage spaarrentes weer vaker geld in huis gaan bewaren. De advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam wil hem niet langer verdedigen. Tegen Belgische media zegt de advocaat dat hij stopt omdat Abdeslam niet verdedigd wil worden, omdat Allah over hem zal waken. Abdeslam is de enige terreurverdachte die gepakt is in verband met de aanslagen in Parijs vorig jaar. Twee kopstukken van motorclub No Surrender hebben de hoofdredacteur van Panorama bedreigd. Ze dwongen hem om een contract te tekenen waarin hij afzag van publicatie van een serie artikelen over de club, schrijft NRC. In 2014 zou Panorama een rubriek over No Surrender maken, maar toen een van de stukken ging over criminele zaken, verbood de toenmalige clubleider de serie. Na twee afleveringen stopte de rubriek. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg moeten steeds langer wachten op hulp. De wachtlijsten voor zowel volwassenen als kinderen lopen op. Bij de helft van de instellingen wordt de norm voor de wachttijd overschreden. Blijkt uit een enquête van GGZ Nederland. Volgens GGZ komt dat doordat verzekeraars niet genoeg geld beschikbaar stellen.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 In de Randstad is de meeste vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Nieuwegein 4 kilometer en 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-dorp 6 kilometer en daar is de vertraging ook 20 minuten. Drie kwartier oponthoud op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Op de A27 van Utrecht naar Breda controleert de politie op vrachtwagens bij de Merwedebrug. De rechterrijstrook is daar dicht en dat veroorzaakt een half uur oponthoud. onthoud. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk 3 kilometer.